Kees Groot met het NOS-journaal. Minister van Binnenlandse Zaken Salvini dreigt migranten die vastzitten op schepen voor de kust terug te sturen naar Libië. Hij wil de rest van Europa op deze manier dwingen om een deel van de migranten op te nemen. Hij wil beginnen met een schip dat voor de kust van Lampedusa ligt met 177 migranten aan boord. De nieuwe regering van Italië ligt sinds het aantreden in juni in de clinch met de Europese Unie over de opvang en verdeling van migranten. Premier Rutte zegt dat de afschaffing van de dividendbelasting een vreselijk vervelende maatregel is, maar noemt die wel hard nodig om te voorkomen dat grote bedrijven uit Nederland weggaan. Hij reageerde daarmee op de groeiende kritiek op het kabinetsbesluit dat de schatkist mogelijk 2 miljard euro gaat schelen. Rutte zegt dat, het niet, dat hij niet voor de lol een belastingvoordeel geeft aan buitenlandse aandeelhouders. Nederlandse multinationals zijn volgens hem door de lage rentestand gevoelig voor overnames en moeten daarom beschermd worden. Een man met autopech is vanmiddag op de A35 bij Hengelo doodgereden door een vrachtwagen. Volgens RTVO stond de man met zijn kapotte auto langs de weg toen hij werd geschept door de vrachtwagen. Hij overleed in de ambulance. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De A35 is voorlopig afgesloten tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid. De verwachting is dat de weg rond half zes weer wordt vrijgegeven. Alle bewoners van Schiermonnikoog hebben weer internet, tv en telefoon. Sinds zaterdagmiddag zaten de abonnees van provider Kabel Noord zonder verbinding door een breuk in een glasvezelkabel in de Waddenzee. KPN heeft het signaal nu omgeleid via een andere kabel en inmiddels is iedereen op Schiermonnikoog weer aangesloten. Het weer wisselend bewolkt en lokaal nog een enkele bui. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het oosten de meeste zon en sporadisch een bui.